Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Boeren willen Nederland zelf van het stikstofslot halen. Ze hebben weinig vertrouwen in de plannen van het demissionaire kabinet... en komen daarom zelf met een nieuw stikstofvoorstel. Doen ze samen met gemeentes en provincies. Ze willen per boerderij vastleggen hoeveel er over 5 en 10 jaar mag worden uitgestoten. Worden die doelen niet gehaald... dan zouden de bedrijven een deel van hun vergunning kunnen kwijtraken. In ruil daarvoor willen ze dat de overheid bijvoorbeeld boerenbedrijven... die in een uitkoopregeling zitten... zo goed mogelijk worden geholpen bij het stoppen. Het oosten van Oekraïne is vannacht aangevallen door Rusland. Bij die luchtaanvallen zijn tenminste drie doden gevallen. Een kantoorgebouw werd verwoest en in vier andere gebouwen brak brand uit. Ook hoofdstad Kiev werd voor de tweede nacht op rij aangevallen. Daarbij zijn mensen gewond geraakt, maar hoeveel dat weten we niet precies. Als je een grote smak spaargeld of aandelen hebt... kan je vanaf vandaag mogelijk geld terugkrijgen van de Belastingdienst. Mensen die te veel belasting hebben betaald... kunnen een deel daarvan terugvragen. De Consumentenbond legt uit hoe het zit. Als je vermogen had, en dat betekent eigenlijk spaargeld... bijvoorbeeld boven grofweg 50.000 euro per persoon... of je had aandelen of onroerend goed... dan heb je daar belasting over betaald. En ehm, mogelijk heb je daar dus te veel belasting over betaald... en dat kun je dus terug gaan vragen. Volgens de hoogste Nederlandse rechter heeft de Belastingdienst... oneerlijke berekeningen gemaakt sinds 2017. In totaal wordt geschat dat er miljarden euro's moeten worden terugbetaald. En het stadion van NAC Breda gaat flink op de schop. Er komen 1500 stoelen bij en het veld wordt verlaagd. Vrijwilligers steken daarom ook de handen uit de mouwen. Ja, het is gewoon eh, neerleggen. Hè? Gewoon neerleggen. Gewoon neerleggen. Mooi dat je alle vorderingen zo een beetje van dichtbij kan zien. En eh, als je straks op de tribune zit, dat je denkt van... hé, hey, ik heb, eh, wij hebben dat veld neergelegd. Ja, dat is toch mooi. Er moet wel gescoord worden natuurlijk, hè? Onze technische staf is goed bezig met het formeren van een nieuwe ploeg. Dus ook daar hebben we weer alle vertrouwen in. Die grasmat zal het in ieder geval niet liggen. Zeer zeker niet. Die, daar kunnen ze niet over klagen straks. Dankzij de hulp van de supporters bespaart NAC dik 50.000 euro. En het weer nog. In Groningen begint de dag met wolken en wat lichte regen. Later zijn er overal opklaringen met veel ruimte voor de zon.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 Should I leave it there? and if it leads nowhere and I can make it, but I need the girl to stay. So don't you let the lady take it. standing with my back against the wall. Took some time to make me understand, and maybe I realized this feeling's not so new at all.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 Staatssecretaris Aartsen van Infrastructuur komt met een nieuwe wet die het mogelijk maakt voor BOA's om de identiteit van overlastgevers in het OV te controleren. Maar voor de Belangenvereniging van Vervoerders gaat de wet niet ver genoeg. En het woningtekort in Nederland is licht gedaald naar 396.000. Dat komt vooral door een minder snelle bevolkingsgroei. Volgens de onderzoekers duurt het nog 15 jaar voordat het woningtekort op een acceptabel niveau is. Het weer, een mix van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen.